Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de Russische president Poetin mogen experts van het internationaal atoomenergieagentschap naar de kerncentrale in Zaporizhia. Dat zei de Franse president Macron na een telefoongesprek met Poetin. Gisteren had de Oekraïne om waarnemers gevraagd. De kerncentrale ligt geregeld onder vuur en Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van de beschietingen. Oekraïne vermoedt dat Rusland de centrale los wil koppelen van het stroomnet, terwijl de helft van het land afhankelijk is van de energie. Rusland zegt dat juist de beschietingen door Oekraïne kunnen leiden tot een grote ramp. Twee piloten van Ethiopian Airlines zijn voorlopig geschorst omdat ze vergaten te landen. De luchtvaartmaatschappij doet onderzoek. Het toestel had moeten landen in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa, maar het toestel vloog het vliegveld voorbij. Het keerde daarna om en landde alsnog. Volgens een luchtvaartsite waren de piloten in slaap gevallen... en werden ze gewaarschuwd toen de automatische piloot een waarschuwing gaf. De luchtvaartmaatschappij zegt alleen dat de luchtverkeersleiding tijdelijk niet kon communiceren met de piloten. Stichtingen en verenigingen kunnen voorlopig geen bankrekening bij ING meer aanvragen. De bank heeft het te druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken. ING verwacht dat ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar stichtingen en verenigingen wel weer bij de bank terecht kunnen. De Britse actrice Josephine Tewson is overleden. Ze was vooral bekend als Elizabeth Warden in de comedyserie Keeping Up Appearances... die begin jaren 90 in Nederland werd uitgezonden onder de titel Schone Schijn. Tewson speelde daarin de nerveuze buurvrouw van hoofdrolspeler Hyacinth Bouquet Bucket. Ze was 91 jaar. Het weer wolkenvelden met soms zware buien. In het oosten mogelijk met onweer.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 Het heeft te maken met enkele wegafsluitingen vanwege de Ronde van Spanje daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. shine. So oh, I how oh, long I Sunshine. Oh, I can miss I Sunshine. So I long I stay. mister. Send me the Eddie. Now I can't miss her. Zero, they hero, her body, her vigor. Zero, they hero, my yours got bigger. Shot? I pull up late night, I deliver. When I call me telling us I'm in your liver. I read books and girls, I'm a giver. Sold you a dream, sold you a vision. I pull up late night, I deliver. When I call me Zed, When I call me Mister. Send me the Eddie. Now I can't miss her. Zero, they hero, her body, her vigor. Zero, they hero, my yours got bigger. Yeah. thing give me the mic so I can step in the light. Cause I been doing it right.